Het is niet duurzaam, zeggen ze. Lidl haalde bijvoorbeeld peulvruchten en aspergetips uit andere landen. Dat blijven ze doen, maar ze komen nu per boot. Klanten van Lidl merken er dus niks van. En boerenorganisatie LTO gaat in het noorden beginnen met zogenoemde wolvensafaris, meldt RTV Drenthe. Daarbij krijgen mensen te zien wat de gevolgen zijn van de komst van de wolf, die het vooral op schapen gemunt heeft. Het initiatief is een tegenhanger van de wolven-excursies van natuurmonumenten, die juist blij is met de wolf. Het Sky Radio weer van Weer.nl. Afwisselend zon en wolken vandaag met aan zee lokaal een buitje. Er staat een flinke wind en de temperatuur loopt op naar 16 à 17 graden. Morgen minder wind. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 9. Sky Radio Verkeer. ANWB. De drukke ochtendspits begint voorzichtig aan wat op te lossen overal. Wel opvallende files nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Baarn en Barneveld. Daar is de spitsstrook afgesloten. Dit komt door technische problemen aan de camera's. De A28 Groningen richting Zwolle tussen De Wijk en Staphorst. Daar nog altijd een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel Noord en Knoopert Langhorst. 20 minuten oponthoud ook door werkzaamheden op de A28. En de A50 Oost richting Arnhem tussen Knoopert Bankhoef en Renkum. Een half uur vertraging. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Drie flitsers, daar één richting de grens met Duitsland. Bij Deurningen 164,5. A10, A10 Noord richting Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 4,1. En de A58 richting Goes bij Nieuw en Sint-Joosland 163,8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mogelijk.nl. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. You never know how good you have it. Uh-huh. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh-huh. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on. need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. Hey, goedemorgen, het is dinsdagochtend en dit is hem, een nieuwe Sky Top 5 over 9. Dankjewel voor het samenstellen en het aanvragen, Elisabeth IJsbach van Joel Speelgoed uit Zoetermeer. Maak er een lekkere dinsdag van en deze 5 Sky Hits zijn speciaal voor jullie. we take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways, I didn't know just where to go, where to run, and where to hide took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. ooh, ooh, ooh Honey on her lips is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah, I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. Sky Radio. Top 5 over 9. Vraag ook jouw 5 favoriete hits aan via skyradio.nl. Why, why can't this moment last forever? Tonight, tonight eternity's an open door. that they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you are gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. top 5 over 9. Wil jij nou ook je favoriete tracks horen op Sky? Dan ga je naar skyradio.nl of de Sky Radio app. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, no uitzicht. Met de trein door Europa. Hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl. Nu bij T-Mobile. Unlimited data plus Netflix en Videoland samen in één abonnement. Stream als een unlimited en geniet van het grootste aanbod films en series. Nu met extra veel voordeel. Check de voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Is het meer achter werken met gedetineerden. Achter het haantjesgedrag, de tranen, de vuisten, de woede. Dus is het aan jou om te zien wat er in iemand omgaat en waar hij op aangaat. Met een scherp oog en een open blik kijk jij voorbij aan wat hij gedaan heeft. En help je zo iemand beter naar buiten te laten gaan dan dat hij binnenkwam. Ontdek het werk van dienst justitiële inrichtingen en jouw mogelijkheden op werken bij dji.nl. Bij CZ geloven we dat zorg moet aansluiten bij jouw leven. Want jouw gezondheid is niet die van een ander. Dus stel jezelf de vraag, wat is belangrijk voor mij? Niet alleen als je zorg nodig hebt, maar ook om gezond te blijven. Als jij weet wat je belangrijk vindt, kunnen wij je verder brengen. Hoe we dat doen? Kijk op cz.nl slash verder. CZ. Zorg die verder gaat. Succes Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen de big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Alles voor klussen en inrichten vind je bij Karwei. Tijdens de wilde woonweken 50% korting op alle Flexa strak in de lak. Kom naar de bouwmarkt of shop op karwei.nl. De dagdeals tijdens de Bol 3-daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je volgers die willen weten waar jij als echte momfluencer shopt. Wat alleen vandaag bij bol.com tot 40% korting op kinderkleding van onder andere Vingino en Mood Street. Ga dus snel naar bol.com. Ook bij Karwei 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwei.nl. Autorijden kan vermoeiend zijn. Wanneer de kinderen wat lastig zijn of wanneer je alweer in de file staat. En hoe langer de rit, hoe meer energie het ons kost. Maar de oplossing ligt dichtbij. Met nog meer Esso-tankstations op je route vind je altijd een plek om te tanken. Brandstof en energie. Tank en vind rust bij Esso. In deze dure tijden moeten we op de kleintjes letten. Ja, hè, Eurotje, dat moeten we, hè? Ja. Daarom nu bij Kruidvat op heel veel speelgoed tweede halve prijs. En elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat, de speelgoedwinkel met de beste deals. Slim boodschappen doen, zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij Coop en Coop.nl. Alle zuivelhoeven 1 plus 1 gratis. En alle Dreft Platinum vaatwastabletten, Ambipuur of Antical ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Koop of Koop.nl. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studios op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Het valt niet altijd mee, de ochtend. Maar wie de ochtend wint, wint de dag. Dus begin je dag goed met Campina Sterke Start Yoghurt. Dat is yoghurt rijk aan proteïne. Wat dacht je van Sterke Start romig en rijk? Met wel 13 gram proteïne per portie. Start je dag sterk met Campina. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je helpen betere keuzes te maken. Praat daarom over je geldzaken met vrienden, familie of met ons als je je zorgen maakt. Het Raboteam Hulp bij Geldzorgen staat voor je klaar. Met inzicht kun je betere keuzes maken. Dat helpt jou en de mensen om je heen. De coöperatieve Rabobank. Ontdek ook inzicht in de Rabo-app. Zie hoe je ervoor staat en hoe je budgetten instelt. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall... met je notitieboek, Check. pen, Check. cappuccino, Check. dit keer wel een broek aan... Check. en je wifi ineens begint te haperen? Mm, niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl zakelijk. Enjoy it all. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. We kijken zo naar het nieuws en verkeer. Nu is Reinoud van der Born hier en eh, we kijken eerst naar het weer. Uh, Sky Radio weer. <laughs> Goedemorgen, Reinoud. Goedemorgen, Ronald. Als je twijfelt of het echt herfst is, dan is die twijfel nu wel weg. Want het waait flink, hè? Nou ja, in ieder geval voor wat de wind betreft. Want als je naar de temperaturen kijkt, dan denk je van... "Wacht, dat is, het is eigenlijk eh, nog steeds geen herfst. 17 graden nu al in het zuiden van het land. Was vannacht zelfs op een aantal plaatsen 18 bijna. Nou, die temperaturen houden we vandaag. De zon schijnt erbij en verder die harde wind. Aan zee af en toe een windkracht 8 op dit moment. Dat wordt vanmiddag een windkracht 7. Flinke windvlagen daarbij en heel misschien in het westelijke kustgebied een buitje. En eh, de temperatuur die is nog